De politie in Keulen is bezig de dom uit te kammen. Volgens Bild is er één arrestatie verricht in Duitsland... en zijn er in Wenen meerdere mensen opgepakt. Bield en DPA noemen ook de Stefansdom in Wenen als mogelijk doelwit. De Oostenrijkse politie zegt dat er een verhoogd dreigingsniveau is. De Poolse president Duda is van plan zijn veto uit te spreken tegen de begrotingswet voor 2024. Hij is niet te spreken over de hervormingen van de publieke omroep van Polen door de nieuwe regering. Onder premier Tusk groeide de omroep uit tot propagandakanaal van de rechtsnationalistische PiS-partij. De pro-Europese regering wil hard ingrijpen om het vertrouwen terug te winnen in publieke media. Het is voor het eerst dat Duda openlijk ingaat tegen de nieuwe regering. Bij een halve marathonwedstrijd in Linschoten zijn twee deelnemers aangereden door een auto. De hardlopers zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk. De bestuurder van de auto is staande gehouden. De politie weet nog niet of het opzettelijk was of bijvoorbeeld een defect van de auto. Volgens de voorzitter van het hardloopevenement heeft de automobilist niet goed geluisterd naar instructies van een verkeersregelaar. De politie in Londen heeft een man aangehouden voor het stelen van een kunstwerk van de Britse straatkunstenaar Banksy. Dat gebeurde vrijdag in Londen, een uur nadat het was onthuld. Het gaat om een afbeelding van militaire drones op een stopbord. De diefstal was door meerdere omstanders vastgelegd en de daders waren duidelijk herkenbaar. Het bord zou tussen de 3 en de 6 ton kunnen opbrengen, maar het stadsdeel wil het bord graag terughangen.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 Won't you get a lead? allemaal fijne dagen en een voorzitter.